Jobboot met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft de motie van wantrouwen van de SP tegen minister Schippers verworpen. De motie kreeg de steun van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Het SP-Kamerlid Renske Leijten diende de motie in omdat de minister bewust belangrijke informatie over de organisatie van de Olympische Spelen zou hebben achtergehouden. In het zuiden van Libië zijn in twee dagen tijd zeker 50 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende milities. Volgens de autoriteiten raakten 160 mensen gewond. De strijd brak gisteren uit in de plaats Saba, 650 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tripoli. Honderden militairen zijn naar het gebied gestuurd om een einde aan het geweld te maken. De onrust in het zuiden toont aan dat de nieuwe centrale regering in Tripoli nog lang niet overal de situatie onder controle heeft. Op een aantal plaatsen in Libië leveren lokale milities een machtsstrijd waarbij het leger, dat nog in opbouw is, weinig kan doen. Nederlandse F-16's hebben dit weekend in Afghanistan bommen afgeworpen om een aanval op een Italiaanse legerbasis af te slaan. De twee F-16's werden ingezet op verzoek van de Italianen. Dat gebeurde nadat de Italiaanse legerbasis door opstandelingen was beschoten met mortiergranaten. Bij die aanval werd een Italiaanse militair gedood. Nadat de Nederlandse F-16's enkele bommen hadden afgeworpen, staakten de opstandelingen hun aanval. Het hoofdkantoor van boekhandel Lexis in Houten is failliet verklaard. Dat maakt de weg vrij voor uitkeringsinstantie UWV om de ongeveer 100 personeelsleden een uitkering te geven. Nu het hoofdkantoor failliet is, heeft bewindvoerder Dingemans goede hoop op een doorstart van de winkels. De ongeveer 600 winkelmedewerkers hebben vandaag salaris gekregen. Ook de levering van boeken is weer op gang gekomen. Het weer vanavond helder, vannacht plaatselijk wat nevel of mist.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 You can linger for a while in the shade of a tree. Throw away your troubles, baby. Dream a dream of me. A lazy river where that rock in the shade of a tree. Michael Bublé. Up a leisure River. Een heel oud nummer, een New Orleans nummer. Gezongen door deze jonge Canadese zanger in opkomst. Al lang niet meer, maar eh, deze jonge zanger in het tweede uur van ZFM Het eerste uur luistert u naar de muziek van Fred Koonsberg, die nu achter de knoppen zit. En het tweede uur ga ik voor u vullen met weer allemaal mooie dingen. Michael Bublé... Eh, is ehm, geïnspireerd geweest door eh, de muziek van de groten, waaronder Frank Sinatra. Het aardige is dat mensen als Sinatra ook eh, op de momenten dat ze volgroeid waren weer andere wegen gingen inslaan. Eh, waar, en een van die wegen is dat ze duetten gingen opnemen. Weer met andere grootheden. En zo wordt het steeds maar vermenigvuldigd. Een van die voorbeelden daarvan is ehm, een hele mooie opname van Sinatra met Carlos Gobim in het nummer Fly Me to the Moon.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 song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, een quintet. Eh, Dizzy Gillespie. Met Al Jones op de drums. En Billy Graham op de bariton straks. Uit 1952. De trompet, dat is het instrument waar ik vandaag even zou willen blijven stilstaan. Omdat het eh, natuurlijk in de jazzwereld een, uh, een hele grote rol speelt. Welk instrument niet overigens. En de big bands zijn ook heel vaak gebaseerd op de leidende rol van trompetisten. En een van de ehm, mensen die in de oertijd, uh, in de oervorm van de big bands en de trompetten eh, worden genoemd, is natuurlijk eh, Harry James. En daar gaan wij nu horen een stuk en dat heet de Trumpet Blues. every wild about my baby Ask her won't she please come home Said she's gone I stay worried all the time So baby won't you please come home You know your dad is all tried, but all in vain Never no more to call your name Since you left, you know you broke my heart But that will never make us part Every hour in the day You can hear me say, baby, won't you please please come home to your daddy Baby, won't you please come home When she left you broke your daddy's heart That should never make us part By every hour in the day You can hear me say Baby, won't you please come home I need a little loving Baby, won't you please come home Baby, where have you been? Why don't you come home to daddy? Baby, won't come home. Baby, want you please come home. Onmiskenbaar Ray Charles in zijn element. Uit de tijd dat hij nog mooi met kleine eh, groepen speelde. Heel veel eigen composities natuurlijk ook in die tijd maakte. We waren bezig met de trompet in het zonnetje te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is eh, Lee Morgan die samen met Sonny Clark op de piano, Doug Watkins op de bas, Arthur Taylor op de drums een nummer eh, heeft opgenomen in 1958, Candy. aan de drummer Arthur Taylor die met zijn brushes de mooie fill-ins maakte. Uh, eh, ZFM-luisteraars, wij worden regelmatig verrast door het feit dat eh, steeds meer mensen de weg weten te vinden naar ons met hun eh, collectie oude LP's, jazz-LP's die ze dan kwijt willen. Wij zijn er heel erg blij mee. Regelmatig krijgen we dat aangeboden. En we maken er dankbaar gebruik van. Zo hebben we afgelopen week weer een partijtje gekregen van luisteraars. En daar zat een, eh, zaten pareltjes tussen, waaronder een opname, een LP van de Pendlers. Dat was eigenlijk een popgroep uit de jaren 60. En die zijn eh, heel bekend geworden. Die, dat is heel typisch. Die zijn in de popwereld eh, waren heel populair. Terwijl ze ook een enorme mooie link naar de jazzmuziek hadden. En een voorbeeld daarvan eh, is eh, een nummer van Cole Porter, Love for Sale. En de Pellers zijn natuurlijk in onze herinnering blijven hangen vanwege de, het bijzondere gebruik van de, het Hammond-orgel, de Hammond Sound. En de bassist, dat was heel bijzonder, die speelde niet op een eh, contrabas, maar die had een, een fretloze elektronische, elektrische bas. We gaan luisteren naar de Peddlers Love for Sale. Love for sale Advertising young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale Who will buy who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. And the poet's pipe of love in a childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, everything but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Miles Davis. Dit nummer het past natuurlijk in ons eh, rode draadblokje wat eh, we nu laten horen, eh, de trompet. Vanaf, met ingang van heden heb ik een, nieuw rubriekje bedacht voor de uitzendingen, de ZFM-uitzendingen. Dat is ehm, een terugblik naar een, Nederlandse grootheid, per keer een ander, die zijn, zijn of haar sporen heeft verdiend in de jazzmuziek gisteren heb ik een gesprek gehad met Ad van den Hoed. 86 jaar inmiddels, die eh, jarenlang eh, genoemd werd de Nederlandse Benny Goodman. Hij heeft eh, jarenlang een eigen programma gehad op de Nederlandse radio. Hij heeft heel lang gespeeld in het Metropolitan en daarvoor in de Skymasters. En heeft heel veel opgenomen met kwartetjes en quintetjes. Wij eh, vind het leuk om nu iets te laten horen van een LP uit de jaren 60 denk ik. Somebody Love Me. Vaders Waltz. We hebben weer een LP op de draaitafel liggen. En daar staat muziek op van met Matthews. Met Matthews, oorspronkelijk een, Nederlander, Mathieu Schwartz uit Den Haag. Die is eh, naar Amerika vertrokken, is daar groot geworden heeft gespeeld met allemaal grote jongens. Herbie Kenny Clark, Hank Jones, eh, eh, Johnny Coltrane. Nou, van alles en nog wat. En ehm, is, heeft in Nederland nooit de erkenning gekregen eigenlijk eh, die hij nodig had. Of die, die hem toekwam, laat ik het zo zeggen. En heeft prachtig gespeeld. Ik weet nog een leuke anekdote. Ik speelde ooit met Johnny Meyer ergens. En toen kwam met Matthews binnen. En Johnny Meyer was de Johnny Meyer, de gewone Johnny Meyer. En met Matthews was de Amerikaanse grootheid. En die werd helemaal eh, eh, omringd door allemaal mensen. En die zeiden ga ook eens wat spelen. En die had zijn eigen accordeon bij zich. Die begon te spelen. Waarop de heer Meijer zei, wacht eventjes, wacht even zeg. Wie is hier de baas? En die twee die hebben, uh, die gingen elkaar overtroeven. Een battle. Een battle gingen ze houden waarbij ik moet erkennen dat Meijer meer dan de baas was. En het was een onvergetelijke avond, want uit het diep van hun tenen kwamen de improvisaties. Wij gaan nu het orkest met Matthews horen. Hij op de accordeon, Joe Roland, vibrafoon, Oscar Pettiford, bas, Chase Dean, basklarinet, ook bijzonder, en Charlie Smith, drums in het nummer Straight Ahead.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 Pittsburgh for love that can. not Een opname uit 1955. Als je het zo hoort, dan denk je, hij staat hier in de studio. In het kader van de trompet gaan we nu naar iemand anders. Fred Navarro. Trompet. Don Tenor sax. Onze Max Roach op de drums. Dat belooft wat te worden. Linton Garner piano en Tommy Potter op de bas. En het nummer Move. Dat was eh, spettergeblazen Move door Fred Navarro. We gaan het laatste nummer draaien. En dat is de big band van eh, Buddy Rich. Met Moments Notice. Daarmee nemen wij afscheid van u eh, als luisteraar van GCFMJS Jazz. Vandaag gepresenteerd en geproduceerd door Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Als u LP's over heeft en die weten er geen raad mee. We hadden dan gezegd, geef ze aan ons.